Goedemorgen, ik ben Dilke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Advocaten trekken aan de bel over de toeslagenaffaire. Het gaat om 220 advocaten die ouders helpen geld terug te krijgen van de Belastingdienst. Ze hebben een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd omdat ze hun werk niet goed kunnen doen. Ze krijgen geen complete dossiers toegestuurd en dan is het lastig werken. Altijd als ik een bezwaar maak, krijg ik als eerste het dossier. En die ga je dan met de cliënt bespreken. En dan kun je zien, oh, misschien had u geen recht. U heeft wel uh, eh, 20.000 euro eh, is u afgenomen, maar dat had niks met de affaire te maken. Kan ook zo zijn, hè? maar dat weten we allemaal niet. We weten helemaal niks veel slachtoffers moeten tienduizenden euro's terugkrijgen, maar ze horen maar niks. Gisteravond was er ook weer een debat over. Volgens de staatssecretaris is het allemaal ingewikkeld... omdat de Belastingdienst veel meer aanvragen binnenkrijgt dan verwacht... en die allemaal zorgvuldig moet bekijken. Boodschappen zijn duurder geworden. In de eerste negen maanden van dit jaar stegen de prijzen, schrijft het AD. Vooral voor frisdrank, bier, potjes groenten en verzorging en schoonmaakproducten betaal je nu meer. waarschijnlijk blijven de prijzen de komende tijd nog wel even doorstijgen. Het gaat er al drie weken over de walrus die aan het chillen is in Friesland. Het vrouwtje is gisteren opnieuw gespot, dit keer op Terschelling. Dus werd het echt wel eens tijd om haar een naam te geven, dachten ze bij Omroep Friesland. De regionale zender kreeg meer dan 2000 suggesties binnen van luisteraars, waaronder deze. Erika Terpstra, <laughs> die pakt hij erbij. Eh, want zij kan zwemmen als een zeehoen. En nationaal en internationaal eerste prijzenwoen. Dat wie uw Hollandse trots. Maar dat is hem niet geworden. De winnaar, Freya, dat staat voor strijdlustig... omdat ze een strijd voert doordat ze weg is uit haar eigen leefgebied. Dus voortaan hebben we het niet meer over de walrus, maar over Freya. Het weer wisselen met zon en wolken en vooral vanochtend kans op een enkel buitje. Het wordt een graad of 14, morgen droog, iets meer zon en een graadje warmer. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files zijn opgelost, maar een ongeluk veroorzaakt nog veel vertraging op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Het staat er vast tussen Aalsmeer en knooppunt Raasdorp. Twee rijstroken zijn er dicht en de vertraging is ruim een half uur.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 Demissionair staatssecretaris Van Huffelen erkent dat er problemen zijn... met het compenseren van de slachtoffers van de toeslagenaffaire. In een Kamerdebat drongen Kamerleden erop aan dat de staatssecretaris snel met verbeteringen komt... Van Huffelen zegt dat snelheid niet ten koste mag gaan van zorgvuldigheid.